het NOS Journaal. Zorgverzekeraars hebben vorig jaar 366 gevallen van fraude met declaraties ontdekt. Volgens Zorgverzekeraars Nederland ging het gemiddeld om ruim 17.000 euro per geval. Niet alleen verzekerden lichten hun verzekeraar op, maar ook zorgaanbieders deden dat. Zorgverzekeraars Nederland zegt dat er vorig jaar ruim 113 miljoen euro is bespaard... door fraudegevallen te voorkomen of op te sporen. Wel worden de fraudegevallen steeds ingewikkelder, waardoor het veel tijd en geld kost om ze uit te zoeken. In de Verenigde Staten is het dodental door de tornado's gestegen naar 173. Alleen al in de staat Alabama zijn 128 mensen omgekomen. Onder de mensen zijn gewond geraakt. Op veel plaatsen is de elektriciteit uitgevallen doordat hoogspanningsmasten zijn omgewaaid. Verscheidene staten hebben de noodtoestand op uitgeroepen waardoor ze een beroep kunnen doen op federale noodhulp. President Obama heeft al aan de getroffen gebieden hulp toegezegd. De Syrische ambassadeur in Groot-Brittannië is niet welkom morgen bij het huwelijk tussen prins William en Kate Middleton. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de uitnodiging ingetrokken. Het ministerie noemt de gewelddadige aanvallen op demonstranten in Syrië onacceptabel. Syrische agenten en militairen zouden de afgelopen weken zeker 500 burgers hebben gedood bij protesten tegen het bewind. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn duizenden mensen gearresteerd of vermist en geraakt sinds de betogingen zes weken geleden begonnen. Of de cijfers kloppen is niet duidelijk. De Syrische autoriteiten maken het journalisten erg moeilijk om hun werk te doen in het land. Op de bodem van het Stieltjeskanaal bij Koevoorden in Drenthe is een autovrak gevonden met daarin een stoffelijk overschot. Vermoedelijk is het van een man uit Emmen die sinds 2006 werd vermist. De auto lag mogelijk al jaren in het water. Een schipper ontdekte het wrak toen hij er tegenaan voer. Het weer nog wisselend bewolkt met in het noorden wat zon en vooral in het zuiden en midden eh, enkele buien met kans op onweer. Maxima tussen 15 en 18 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met in het midden en zuiden enkele bui. Is dan wel een graad of vier warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A13 Den richting Rotterdam voor afrit Berken-Rode Reis 3 kilometer.